Een man heeft beelden van een vonkenregen samen met enkele foto's doorgestuurd naar de gemeente. Die beloofde dat zijn melding zou worden meegenomen in de evaluatie. De Partij voor de Dieren gaat uitleg vragen aan de burgemeester. Dit jaar richtte een vonkenregen landinwaarts veel schade aan. Deze jaarwisseling hebben zich bijna 400 mensen met vuurwerkletsel gemeld bij de spoedeisende hulpafdeling. Het is een afname van zo'n 9 ten opzichte van vorig jaar. Bij tenminste 12 patiënten werden amputaties uitgevoerd van vingers. Het merendeel van die mensen was jonger dan 25. Bijna de helft van de slachtoffers raakte gewond door vuurwerk dat anderen afstaken. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het overboordslaan van de 270 containers van het schip MSC Zoe. Zoe. Rijkswaterstaat stelt de rederij aansprakelijk. MSC heeft intussen regelingen getroffen voor de berging. Vandaag hebben zo'n 100 militairen opgeruimd op de stranden van de Waddeneilanden. China en de VS praten volgende week in Peking over het einde van de handelsoorlog tussen de landen. Dit is een vervolg op de ontmoeting op de G20-top in Buenos Aires vorige maand tussen de presidenten Trump en Xi. De afgelopen maanden hebben China en de VS elkaar bestookt met heffingen op verschillende producten voor honderden miljarden dollars. De ANWB waarschuwt wintersporters die dit weekende terugkeren... voor moeilijke rijomstandigheden in Oostenrijk en delen van Zuid-Duitsland. Het begint vandaag in delen van Oostenrijk al te sneeuwen...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 So baby, call me closer in the backseat of your Rover that I know you can shoulder Pull the sheets right off the corner Of that mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever getting older off the corner of that mattress I used to right now. I don't think that we could work this out. Out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. your parents, you look so proud.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 If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better shouting, shouting, shouting, shouting. to say, but I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know, to let you know this is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now.